Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump gaat weer luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Hij wil ze niet gratis weggeven. Waarschijnlijk gaat onder meer Duitsland ervoor betalen. Oekraïne heeft de raketten hard nodig om Russische luchtaanvallen tegen te houden. De afgelopen weken wordt Oekraïne vaak met raketten en honderden drones tegelijk bestookt... vertelt correspondent Christian Pauwen je ziet ook dat er steeds meer drones en raketten door die luchtafweer heen komen. En een onderofficier die vertelde ook van ja, eh, wij hebben uiteindelijk niet genoeg eenheden. Als er een paar honderd tegelijkertijd op ons afkomen, ja, we doen wat we kunnen. Maar ja, dit soort zwermen, ja, daar kunnen we ze niet allemaal uit de lucht schieten. Het is nog niet duidelijk hoeveel Amerikaanse afweerraketten er naar Oekraïne gaan. Er wordt niet meer gezocht naar de elf mensen die vermist raakten... na een aanval op een schip op de Rode Zee. Houthi-rebellen lieten het vorige week zinken tien mensen konden worden gered. vier lichamen werden uit zee gehaald. Op de kermis van Helmond in Brabant is een medewerker gewond geraakt. Hij zou gisteravond zijn gevallen toen hij aan het werk was bij een attractie... en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Volgens een ooggetuige lag er een plas bloed op de grond. De kermisattractie is dichtgegaan. En op Utrecht Centraal gaat vandaag het allereerste Facebook Museum ter wereld open. Het is een pop-up museum dat een week blijft staan. Marissa is een van de oprichters. Ons doel is met het Facebook Museum om te kijken of we een eerste stap kunnen zetten in ook het nou ja, emotioneel afscheid kunnen nemen van onze tijd op dat platform. Want ja, per slot van rekening hebben we daar wel gewoon lief en leed op gedeeld. Is het ons digitaal fotoboek wat misschien anders op zolder had gelegen. Ze hoopt dat er uiteindelijk een permanent museum komt. Bezoekers kunnen stemmen waar dat moet komen. Bijvoorbeeld in Zeewolde, waar plannen waren voor een groot datacenter van Facebook... of Haren vanwege Project X. Een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje werd via Facebook duizenden keren gedeeld... en daarna liep het feest, dik tien jaar geleden, compleet uit de hand. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het vandaag droog... maar in het oosten en zuidoosten kan het later wel gaan regenen en onweren. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Werkzaamheden daar. De rijstroken zijn versmalt aansluitend op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Burgerveen de kop van 8 kilometer file. De vertraging een half uur door de werkzaamheden op de A4 dus. Op de N201 Uithoorn-Hilversum bij de aansluiting met de A2 4 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartiervertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem.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 The auction is over and left in that room is now worn down piano. Still a bit out of time. Oh, the day, the and the Hear that piano ring out with sound. But the crowds have all gone and the symphony's And the piano crash out.